Goedemorgen, ik ben Dielke Deertra en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is nog moeilijker voor studenten geworden om een kamer te vinden. Afgelopen jaar is het tekort aan studentenwoningen alleen maar gegroeid... zegt een organisatie voor studentenhuisvesting. Eh, het geschat tekort is eigenlijk met 4.500 opgelopen. Dus vorig jaar staat het nog op 22.000 en dit jaar is het 26.000... En ehm, ja, het is gewoon belangrijk dat op korte termijn nieuwe betaalbare studentenwoningen worden gebouwd. Want we willen ook heel graag Nederland kennisland eh, blijven. En op die vierde plek blijven van de wereld als kenniseconomie. En daarvoor moeten we toch echt eh, ook eh, dat talent kunnen huisvesten. De organisatie denkt dat het tekort de komende tijd alleen maar oploopt. Het komt vooral doordat er veel internationale studenten naar ons land komen... en doordat er steeds meer studenten naar de universiteit gaan. Die gaan vaker op kamers dan hun medestudenten op het hbo en mbo. De nieuwe abortuswet in Texas in Amerika is voorlopig even on hold gezet. Op de wet is veel kritiek, want hij maakt abortus bijna onmogelijk. Vrouwen mogen hun zwangerschap niet meer afbreken als er een hartslag te zien is. En dat is meestal rond de zesde week. En vaak weten ze dan nog niet eens dat ze zwanger zijn. De regering van Biden is het ook niet eens met de wet en sleept de Texas voor de rechter. Totdat er een uitspraak is mag de wet niet worden uitgevoerd. Op Bonaire is een vrouw opgepakt die tientallen coronatesten zou hebben vervalst. De vrouw werkte op het vliegveld en gaf reizigers naar de VS een vals papiertje mee. Achteraf bleek dat die mensen niet waren getest. Een opmerkelijke vondst in Brazilië. Agenten vonden bij een man thuis nazi-spullen met een totale waarde van zo'n 3 miljoen euro. De man had onder meer uniformen, schilderijen, afbeeldingen van Adolf Hitler en wapens. En had ook een soort nazi-paspoort met daarop een foto van zichzelf politie vond de spullen bij toeval. Agenten kwamen bij de man om hem op te pakken... omdat hij wordt verdacht van het seksueel misbruiken van kinderen. Het weer kan nu behoorlijk mistig zijn. Pas op als je de weg op gaat. Straks droog met af en toe zon en een graad of 16. ZFM, Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is het nog langzaam rijden op de A2 Den Bosch richting Amsterdam... tussen Nieuwegein en Maarse 4 kilometer met een half uur vertraging. Na een ongeluk zijn er drie rijstroken dicht.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 Eerst moet een rechter bepalen of de wet in strijd is met de Amerikaanse grondwet. Begin september ging in Texas de strengste abortuswet van Amerika in. Het afgelopen jaar steeg het tekort aan studentenwoningen met 20% tot ruim 26.000. Het komt vooral doordat meer buitenlandse studenten hier komen studeren en door de coronacrisis. Daardoor bleven veel studenten langer thuis wonen en zijn er dit studiejaar extra veel jongeren die een kamer zoeken. De A12 van Utrecht richting Den Haag is weer open. Negen dagen lang was er groot onderhoud en dat leidde op veel wegen tot vertraging.